Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was een zooitje tijdens de wedstrijd van FC Groningen tegen Heerenveen. De wedstrijd werd kort stilgelegd. Een supporter kwam het veld op. En toen spelers van Groningen met boze fans gingen praten... kreeg verdediger Jetro Willems een klap. Onze commentator heeft nog wel een advies voor Dick Lukien... die volgend seizoen als trainer bij FC Groningen aan de slag gaat. Heb je je handtekening gezet met potlood, dan kun je hem nog uitgummen. En met pen zou ik een potje T-Pex halen. Want voor zulke supporters wil je toch geen trainer zijn. Het is namelijk niet de eerste keer. Hè. Tegen Cambuur kwamen ze ook al het veld op. Dan wil ik niet alle supporters van Groningen generaliseren. Maar een eh, hele goede sfeer hangt er niet altijd. Het is af en toe behoorlijk grimmig. Na 10 minuten ging de wedstrijd weer verder. Heerenveen won met 2-0, waardoor Groningen 1 na laatste blijft staan. Op het strand van Ouddorp in Zuid-Holland is een Poolse vrouw van 19 gevonden... die later in het ziekenhuis is overleden. Volgens de politie ging ze gisteren met een Italiaanse vriendin naar het strand... en dronken ze alcohol... Toen de Italiaanse vrouw s'avonds wakker werd, was haar vriendin verdwenen en waarschijnlijk is ze verdronken. Oekraïne heeft twee tanks van Canada gekregen. En er gaat nog meer Canadees materieel die kant op. Acht Leopard 2 tanks in totaal. En Canada stuurt ook munitie voor de tanks en raketten voor de luchtafweer. Het PDC darts toernooi stond gisteren op zijn kop. Fallon Sherrock heeft daar als eerste vrouw ooit een negendarter darter gegooid. Je moet dan met negen pijlen je score uitgooien en dat is heel moeilijk. Maar het lukte haar tijdens de wedstrijd tegen de Nederlander Marco Verhofstadt. Mijn collega Rob die weet alles van darten en vertelt hoe bijzonder het is dat zij die negendarter gooit. Fallon Sherrick doet al wel een paar jaar mee eh, aan de grote toernooien tussen de mannen. Ze is dan een van de weinige vrouwen. Wint meestal een paar potjes, maar eh, dat is het dan ook. Eh, dat ze nu deze score gooit, dat is echt uniek. Is nog nooit voorgekomen. En eh, ja, echt een primeur voor uh, Fallon Sherrock. Ja, zelf vindt de Queen of the Palace het helemaal geweldig dat die negendarter gelukt is. En ze hoopt dat ze er nog meer gaat gooien. Het weer in het zuiden en oosten wat zon, verder bewolkt. Later op de middag trekt het wat bij. Het is 10 tot 15 graden. Morgen meer bewolking en ook regen. Dan is het maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Let's think it over. enough. Everyone at school thought we were sisters Dressed the same, talked the same, together all the time You could find me in your family pictures Next to you in the frame, but you moved on and I'm replaced I only wanted you to be happy, but I seem upset about it Guess I'm the one who lost the things you had all the time You seem like you're cool with or without it Cause you put me through hell Just to have someone else I hope he always makes you happy But why? your mind and give me tonight. Let's stay together. sugar Oh, oh, Sheila. Oh, Sheila. Oh, baby, love me right. Let me love you till the uh, can't you let the others with you is where I got to be. Yeah. Oh, baby, understand that I want to be the young man you're pulling over on me Well, honey, baby, just you wait and see And we sing, oh, oh, Sheila Let me love you till the morning comes Oh, Sheila Oh, oh, Sheila You know I want to be the only one Sheila Oh, oh, Sheila Let me love you till the morning comes Oh, here we go.